Uur. Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moet meer gedaan worden tegen femicide, dat zegt het demissionaire kabinet. Femicide is vrouwenmoord. De dader is vaak een relatie, ex of familielid. Het komt veel voor, ook in Nederland. De staatssecretaris vertelt hoe je de signalen herkent. Het houdt eigenlijk in dat vaak de partner, de ex-partner... bezitterig eh, eh, gedrag vertoont richting de vrouw. Eh, dat is een van die signalen. Andere is dat het vaak dan uitmondt in stalking. nou, dat soort rode vlaggen, dat hebben we steeds beter in beeld. Ja, deze vrouw maakte mee dat haar zus werd vermoord door haar partner. En daar waren ook dat soort signalen. Eh, slecht praten over anderen, dus dan ook isoleren. Dat soort dingen merkte je wel heel duidelijk in Gea de relatie. En dat zie je eigenlijk wel bij alle andere slachtoffers van femicide ook terug. Ja, het kabinet wil dat zorg en hulpverleners beter op die signalen letten. Rico Verhoeven wordt beschuldigd van bedreiging. Een oud-zakenpartner van de kickboxer zegt dat hij en zijn manager agressief tegen hem waren en heeft aangifte gedaan. Het staat in de Telegraaf. De twee werkten samen in een bedrijf dat failliet ging en zouden daar ruzie over hebben gekregen. De manager van Rico Verhoeven zegt dat het niet waar is. Zeven radiologen van een ziekenhuis in Antwerpen mogen voorlopig niet naar hun werk. Ze bleken tientallen keren een verkeerde of onvolledige diagnose te hebben gesteld. ging onder meer om een gemiste botbreuk en een verkeerd gemeten tumor. Het ziekenhuis onderzoekt hoe dat kon gebeuren. Tot die tijd worden de radiologen vervangen. En wij zijn gisteren al naar de stembus geweest voor de Europese verkiezingen. Maar in een aantal landen moeten ze nog gaan stemmen. Een van die landen is Polen. Daar gaan ze pas zondag eh, naar de stembus. Jongeren in dat land zijn behoorlijk bezig met de verkiezingen. Dat zegt correspondent Christian Pauwen. Het is heel duidelijk dat er thema's spelen die voor hun toekomst belangrijk zijn. Dan binnen de EU hebben we het niet alleen over verduurzaming... maar bijvoorbeeld ook vooral over veiligheid en defensie. Ehm, het is heel duidelijk dat de jongere generatie beseft... dat de veiligheid van Europa niet meer gegarandeerd gegarandeerd is. Eh, Polen grenst natuurlijk aan Oekraïne. Ze voelen die dreiging heel erg. Jongeren zijn bang dat als de EU te weinig doet... Rusland ook Polen binnenvalt. Het weer. Vanavond is er nog lekker veel zon. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. Morgen vooral bewolkt. In het midden en oosten van het land kan er een bui vallen.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 De weg is daar eh, even dicht geweest vanwege een ongeluk, maar is nu weer vrij. Op eh, de A9 ook maar Diemen een kwartier extra tussen Badhoevedorp en het AMC door een auto met pech. De N9 richting Den Helder bij Petten een kwartier vertraging.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 En in de tussentijd boekte Rusland successen op het slagveld. Dodelijk geweld tegen vrouwen, femicide, wordt nog te weinig herkend, vindt het kabinet. Signalen worden niet altijd serieus genomen. Jaarlijks zijn ongeveer 170 vrouwen slachtoffer van femicide. De oud-zakenpartner van Rico Verhoeven doet aangifte tegen de kickbokser. Tibor Koppers zegt dat hij door Verhoeven en zijn manager is bedreigd na een zakelijk conflict. De manager van Rico Verhoeven ontkent de beschuldigingen. Het weer, vanavond opklaringen, morgen een bui en ook opklaringen en een graad of 17. store And you kept me standing in one place For way too long and There you smiled at me But all that I could say was just hello sir van Zandvoort, op 106.9 VFM.